7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Drie Amerikaanse bedrijven worden in eigen land aangeklaagd... door overlevenden en nabestaanden van de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017, meldt de BBC. Ze moeten mogelijk tientallen miljoenen aan schadevergoeding betalen. Het gaat om de fabrikanten van gevelbekleding en isolatiemateriaal... en koelkastfabrikant Whirlpool. De brand ontstond waarschijnlijk door kortsluiting in een koelkast... en greep om zich heen via de zeer brandbare gevelbekleding van de woontoren in Londen. Bij meerdere schietincidenten in Rotterdam zijn in totaal vier verdachten opgepakt. Vroeg op de avond werd er geschoten in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer zelf belde de politie. Een 33-jarige verdachte is aangehouden. Later waren er een vechtpartij en een schietincident in de wijk Kralingen. Drie mannen zijn opgepakt, van wie er één voor een schotwond in het ziekenhuis is behandeld. Klimaatactivisten hebben gisteren in de haven van de Duitse stad Kiel... urenlang een Nederlands cruiseschip geblokkeerd. Zo'n 50 demonstranten legden onder meer bootjes voor het schip van de Holland-Amerika-lijn. Ze protesteerden tegen vervuiling de cruiseschepen en uitbuiting van het personeel. Halverwege de avond was de blokkade voorbij. Zo'n 40 activisten zouden zijn opgepakt. De Europese partij Volt gaat zich aansluiten bij de fractie van de Groenen in het Europees Parlement. De nieuwe partij haalde bij de verkiezingen vorige maand alleen een zetel in Duitsland... maar leden uit alle Europese landen mochten kiezen of de partij onafhankelijk moest blijven... of zich bij de Sociaaldemocraten of de Groenen zou aansluiten. Ongeveer 80% van de leden koos voor de Groenen. Het weer, veel bewolking en vooral vanmiddag vallen er buien...